Femke met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is het WK uitstekend begonnen. In Salvador werd regerend wereldkampioen Spanje met 5-1 verslagen. Oranje kwam na een half uur op achterstand door een penalty die Savi Alonso benutte. Maar vlak voor rust maakte Van Persie er met een bijzondere kopbal een gelijkmaker van. En in de tweede helft zette Robben Nederland op voorsprong, maakte de Vrij er 3-1 van en scoorde Van Persie zijn tweede doelpunt. En kort nadat Robben de aanvoerdersband had overgenomen van Van Persie maakte ook Robben zijn tweede goal. Amerika kijkt serieus naar de mogelijkheid van luchtaanvallen op de strijders van ISIS in Irak. Dat meldt The Guardian op basis van bronnen in Washington. Die aanvallen zouden ook op Syrisch grondgebied kunnen plaatsvinden waar ISIS actief is. President Obama zei vanavond dat Irak vooral zelf de problemen moet oplossen, maar hij wil wel hulp bieden. De Amerikaanse sergeant Bergdaal, die vandaag is teruggekeerd in de Verenigde Staten, is nog niet herenigd met zijn familie. Op een persconferentie heeft het Amerikaanse leger benadrukt dat Bergdaal zelf mag beslissen wanneer hij zijn familie weer ziet. Bergdaal was vijf jaar in handen van de Taliban en hij kwam eind mei vrij na een gevangenenruil. Guido van Woerkom moet weg bij de ANWB omdat de Raad van Commissarissen niet met hem verder wil. Van Woerkom zei begin dit jaar dat hij weggaat, maar het was niet duidelijk dat er onvrede was. Doordat hij weg moet kan hij een aanspraak maken op een vertrekregeling van 300.000 euro. Op de Schelling is het jaarlijkse festival Oerol begonnen. De festivaldirectie zegt de opzet iets te hebben aangepast om een fris publiek aan te boren. Het is een 33e editie van Oerol en tien dagen lang staat het eiland in het teken van theater, muziek en dans.